Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. Het Thaise leger heeft vuurwapens uitgedeeld aan ruim 2500 burgers. Het is volgens de BBC de bedoeling dat vrijwilligers de strijd aangaan met opstandelingen in het zuiden van Thailand. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat door de wapens het conflict alleen maar zal oplaaien. De laatste tijd zijn er hevige gevechten in delen van Thailand waar veel moslims wonen. Maandag kwamen daarbij nog twee mensen om het leven. Het OM eist drie jaar cel tegen de Syriëganger Maher Ha. Volgens het OM heeft hij in Syrië meegedaan aan de gewapende strijd. Tegen zijn vrouw, die mensen zou hebben geronseld voor de jihad, wordt vier jaar gevangenisstraf geëist. De vrouw heeft volgens het OM zeker zes mensen geronseld en van hen zouden er een paar daadwerkelijk naar Syrië zijn gegaan. De koekjes van Verkade krijgen een Turkse eigenaar. Het Britse moederbedrijf United Biscuits komt in handen van Yildiz Holding. Door de overname wordt Yildiz de derde koekjesmaker ter wereld. Het is niet bekend hoeveel de Turken betalen voor de overname. Bij de Verkade-fabriek in Zaandam werken ongeveer 550 mensen. Voor hen heeft de overname geen gevolgen. Minister Blok voor Wonen vindt het onaanvaardbaar dat er nog steeds mensen overlijden door koolmonoxidevergiftiging. Gisteren werd bekend dat cv-ketels geregeld niet goed worden aangesloten doordat installateurs niet vakbekwaam zijn. Daardoor zouden jaarlijks 10 mensen omkomen en 100 mensen een vergiftiging oplopen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt in het voorjaar met voorstellen. Daarna beslist Blok of hij eisen gaat stellen aan installateurs. De compensatieregeling voor gedupeerde DSB-klanten geldt voor alle klanten die ermee instemmen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof beslist. In een tussenvonnis in mei had het hof nog bepaald dat de regeling voor sommige klanten tekortschoot. Die is nu op een aantal punten aangepast. DSB ging in 2009 failliet. Het weer, het is meest bewolkt met in het oosten af en toe wat motregen. En aan zee kan ook een enkele bui vallen en ook af en toe de zon doorbreken.